Michel Koenen met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn voor vandaag meer dan 200 demonstraties aangekondigd... tegen de coronamaatregelen, de coronapas... en de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel. De afgelopen drie zaterdagen waren er ook al betogingen in het hele land. Vorige week gingen 200.000 mensen de straat op. En woensdag werd in enkele toeristische Franse kustregio's... de mondkapjesplicht weer ingevoerd... minder dan twee weken nadat hij was opgeheven. De bosbranden in het zuidoosten van Europa hebben zeker drie mensen het leven gekost. In Calabrië in Italië kwamen twee mensen om het leven toen ze probeerden te voorkomen dat het vuur hun olijfgaard bereikte. In Griekenland kwam een man in de buurt van Athene om het leven toen hij een omgevallen elektriciteitsmast op zijn hoofd kreeg. Het comité Herdenking Slachtoffers Suriname wil niet dat schrijfster Astrid Roemer de prijs der Nederlandse letteren krijgt vanwege haar uitspraken over Desi Boutersen volgens haar heeft de Surinaamse gemeenschap Bouterse hard nodig gehad om zelf bewuster te worden. Bouterse is bij verstek veroordeeld voor de decembermoorden in 1982. Ook vandaag en morgen wordt weer grote drukte verwacht op de Europese wegen. De langste files die worden vandaag verwacht in Frankrijk, Italië en Duitsland. En vakantiegangers die de grootste verkeersdrukte willen vermijden... die kunnen volgens de ANWB het beste na 10 uur deze ochtend vertrekken of op zondag reizen. En Sivan Hassan draagt namens Nederland de vlag... tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen morgen. Ze won al goud op de 5000 meter en brons op de 1500 meter. En vanmiddag loopt ze ook nog de 10 kilometer. En ook daar behoort ze weer tot de favorieten. Hassan noemt het een eer dat ze de vlag mag dragen. Het weer, hier en daar valt nog een enkel buitje... maar verder start de dag straks vrij zonnig. Wel ontstaan er vrij snel stapelwolken... en vallen er vooral later vanmiddag weer buien. Mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat een file tussen Badhoevedorp en Knopend Velsen.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 And then the pain, it will, it will end. さ spaceface, met mijn spacecake. Ben jij je echte facebase, word jij mijn spacebake. En jij bent goed opgevoed, vraag het mama. Today we go fuck it up, jouw dag is vandaag.